Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna twee weken slapen er weer veel asielzoekers buiten in Ter Apel. De afgelopen avond kwamen er zo'n 400 mensen naar het aanmeldcentrum... die daar in de regen stonden te wachten. Hulporganisaties deelden poncho's uit. S'avonds laat werd bekend dat ongeveer 200 mensen... onder wie de vrouwen en kinderen terecht konden in de noodopvang in Stadskanaal. Maar er was geen vervoer. Ook aan het begin van de nacht was er nog geen vervoer geregeld. Zo'n 150 tot 200 mannen hadden zich toen al klaargemaakt om de nacht buiten door te brengen. Voor veel van hen bleek uiteindelijk wel een tent beschikbaar. Het Britse lagerhuis komt de komende dag in een speciale zitting bijeen om koningin Elizabeth te herdenken. De zitting begint om 12 uur lokale tijd en zal waarschijnlijk tot ver in de avond duren. Ook zaterdag is er een speciale zitting. Dan zal een groep parlementsleden de eed afleggen aan koning Charles III. Verder wordt verwacht dat de koning de komende dag zijn volk zal toespreken. In het centrum van Vlissingen is een man doodgestoken. Dat gebeurde op een plein waar een studentenfestival plaatsvond. Nadat het slachtoffer was neergestoken probeerden hulpverleners zijn leven nog te redden. Er kwam ook een traumahelikopter naar Vlissingen, maar na een uur overleed hij toch. Toen was in Middelburg al een verdachte aangehouden. De Amerikaanse journalist Bernard Shaw is overleden. Hij was ruim 20 jaar lang een van de bekendste gezichten van de tv-zender CNN. Shaw was een van de eerste presentatoren van kleur van een nieuwsprogramma in de Verenigde Staten. Hij kreeg wereldwijde bekendheid tijdens de Eerste Golfoorlog in 1991... toen hij als verslaggever in Bagdad werkte. Tien jaar later ging Shaw met pensioen... maar hij verscheen nog met enige regelmaat als deskundige bij de nieuwszender. Bernard Shaw is 82 jaar geworden.